heeft op Schiphol geen contact, contact gehad met mogelijke handlangers. Ook lijkt het erop dat de man de explosieven al bij zich droeg... voor hij op Schiphol landde met een vliegtuig uit Nigeria. Dat zijn de eerste voorlopige bevindingen van een onderzoeksteam... van de marechaussee en de Nationale Recherche... dat nou samenwerkt met de Amerikaanse autoriteiten. De gangen van de man op Schiphol zijn nagegaan door bestudering van camerabeelden. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn 14 Taliban-strijders omgekomen door hun eigen explosieven. Ze waren bezig een bom in een busje te plaatsen toen de explosieven voortijdig afgingen. De 14 strijders wilden een terroristische aanslag plegen op een onbekend doel in Kunduz. De provincie gold lange tijd als veilig, maar is de laatste tijd steeds vaker het doelwit van Taliban-terroristen. In de haven van Rotterdam is in een container uit Jamaica 1100 kilo cocaïne gevonden. De cocaïne zat verstopt tussen dozen met whisky en een speciale drugshond sloeg er direct op aan. Gisteren liet de politie de container bij een loods in Amsterdam bezorgen. Vervolgens werd een inval gedaan en zijn vijf mannen aangehouden. De cocaïne was zo'n 30 miljoen euro waard en is inmiddels vernietigd. Het Nationaal Archief heeft tot nu toe geheime documenten over het Koninklijk Huis openbaar gemaakt. Ze hebben onder meer betrekking op de Lockheed-affaire, de smeergeldaffaire rond Prins Bernhard in de jaren 70. Bij het onderzoek stuitte de commissie ook op sterke aanwijzingen dat Bernhard eind jaren 50 ook had gelobbyd voor vliegtuigbouwer Northrop. Met die aanwijzingen is niets gedaan. Toenmalig premier Den Uyl heeft het mapje Northrop in een la gestopt, mogelijk om de monarchie niet verder in problemen te brengen. Het weer, vanavond en vannacht aan de kust mogelijk nog een sneeuwbui. Minima van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten. Morgen wat zon en aan zee nog wat sneeuw. Het blijft op de meeste plaatsen vriezen.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 Vanmorgen gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Tom, welkom in het programma. Dankjewel Hans voor de uitnodiging dat ik even eh, mag langskomen om eh, ten eerste de Zandvoortse jazzliefhebbers een goed 2010 toe te wensen met hele mooie concerten in de krocht. En eh, ja, jou, jou natuurlijk ook. Dankjewel en je endings gelijk stond. Zeg, hoe zou het eigenlijk gaan met onze trouwe luisteraar in het Hoge Noorden, Rinko Nou, ik heb eh, toevallig, nou niet toevallig natuurlijk, want eh, ik heb weer met hem gesproken. En mhm. eh, gelukkig onze computer, die doet het weer. En luisteraars kunnen ook buiten Zandvoort en Bentveld, kunnen ze dus ons uitstekend volgen. Ja, want we hebben tegenwoordig ook een trouwe luisteraar in Dokkum. Zo? Ja. Dus ik zeg even goedemorgen Lisa. Ja, en eh, ook eh, wist jij trouwens dus dat... Eh, René Bos in, in Peking, China, dat hij ook altijd luistert naar ons jazzprogramma. En daar is het natuurlijk geen morgen, daar is het al uh, namiddag. Dus ook uh, René Bos, de beste wensen in het nieuwe jaar vanuit de studio in Zandvoort en Toto Toy in in Peking. In Peking. Goed, ja, eh, de luisteraars zullen wel denken... hey, eh, Tom en Hans weer in de uitzending. Nou, we zouden eigenlijk eh, de laatste uitzending van 2009... zouden wij samen verzorgen. Maar wij moesten plaatsmaken voor de top ehm, ja, 2009. Hè? Zoiets. Gepresenteerd door Rob Harms, Anders Sandbergen... Uh, Jaap, Koper. Jaap, Koper. en George van Dam. Ja. Ik heb stukken ervan gehoord en ik moet zeggen, vooral het begin vond ik eh, heel erg eh, zat leuk. zat mooie muziek bij. Zat mooie muziek bij. Maar goed, vanmorgen gaan wij <laughs> gewoon weer <laughs> verder met het jazz. En eh, we moesten toen plaatsmaken en daarom in het nieuwe jaar starten we gewoon lekker met z'n tweetjes. En ja, ik begon natuurlijk zoals altijd met Close to You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ik liet in een van de vorige programma's, ik dacht dat dat ook met jou was, Tom, had ik een nieuwe cd had ik in handen gekregen, pas uitgekomen van Ilja Rijngoud Quartet, samen met uh, nee, Klaassen. Toen, toen was je met Cor. Oh, toen was ik met Cor. Goed, ik heb daar vragen over gehad van, van mensen van, goh, wat een bijzondere plaat is, eh, wat een bijzondere cd is dat. En zou je eh, nog eens wat willen draaien? Nou, daar begin ik natuurlijk mee, want eh, ook eh, dit jaar gaan we weer, als er verzoekjes zijn van uh, trouwe van luisteraars, dan, en we hebben de muziek, dan zullen we dat zeer zeker ten gehore brengen. De cd die, is, ehm, de, die bestaat uit sonetten van William Shakespeare en de muziek is gecomposeerd door Ilja Rijngoud en de zangeres is dan V. Klaassen. Hij wordt begeleid door Martin van Ittersen op de gitaar, Marius Bees bas en Marcel Seriese op de drums. We beginnen met Sonnet 89. save me for some fault, and I will come and upon that offense. Speak of my lameness, and I straight will. Miles Davis met eh, Blue in Green van de opnieuw pas uitgebrachte cd Kind of Blue. Schitterende muziek staat erop. Hij eh, speelt hier samen met Cannonball Adderley op de alt, John Coltrane op de tenor, Bill Evans piano, Paul Chambers op de bas, die trouwens ook de strijkstok eh, ehm, gebruikte voor dit prachtige stuk muziek en Jimmy Cobb op de drums. Dus mm. Blue in green. Beter kan je niet hebben. Nee, eh, blue in green op deze prachtige blauwe... Ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik de blauwe lucht. Het wordt vandaag weer een mooie, maar koude dag, denk ik. maar voorlopig zitten we nog twee uur jazz te maken, eh, Tom. Wat heb jij neergelegd? Eh, The Lady is a Tramp is een song uit de in 1937 uitgebrachte musical Babes in Arms van Rodgers and Hart. Maar het is intussen al een standard geworden. En het wordt in tal van tempo's gespeeld. Ik heb nu wel een hele vlugge gevonden. Het wordt gezongen en gespeeld door pianist Buddy Greco, die in 1924 werd geboren, als vierjarige al achter de piano zat en zijn jazzloopbaan begon bij de band van Benny Goodman. Hier is Buddy Greco met The Lady is a Tramp. That's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady is a tramp. Tramp. She gets too hungry for a dinner at eight now.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 Tell Slenderella just to leave her alone. She's not so hot, but her shape is her own. That's why, that's why the lady is a tramp. The food at Sardi's straight, no doubt. But she doesn't know what Mo tells her about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves the free, a fresh wind and a face. Diamonds and lace. No gut, so what? For Rod Steiger, she whistles and stamps.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 She thinks that Marciano is still a great big champ. That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down Central Park Lane. She digs a prize fight that isn't a fake. Why she even goes to the opera and stays wide awake. That's why a lady is a tramp now. I like the green grass under my shoes. Now what uh, can I lose? She's flat and that's that. She's all alone when I Ja, dat was om even wakker te worden in Zandvoort. Het was een eh, strak uh, eh, nummer, West 42nd Street, gespeeld door tenorsaxofonist John Coltrane, die we net ook al hoorden. En ditmaal met trompetist Kenny Dorham. Hans. Ja, Tom, wij hadden het een poos geleden hadden wij het over Conte Condoli. De, de bekende Amerikaanse trompetist die eh, ja, in de Dream Band van Terry Gibbs altijd mooie solo's speelde. En ik vertelde jou toen ik kan nooit een eh, cd vinden van hem. Zijn er niet. <clears throat> Totdat jij kwam en je zegt Hans, ik heb er één. En notabene een cd samen met het eh, trio van Rijn de Graaf, jouw groningen mijn vriend. Eh, ja, ik heb diverse concerten van hem <laughs> mogen bezoeken in, in Groningen. En dan is het altijd genieten. Er was notabene een, een, een opname ook in Groningen. cd heet sinking of You. En daarin spelen ze samen met Bob Cooper op de tenor. En natuurlijk Conte Condoli trompet. Trio van Rijn de Graaf bestond natuurlijk uit Rijn, natuurlijk op zijn piano, Koos Riersen op de bas en Erik Ineke op de drums. Luister u naar Thinking of You. Thinking of You, uh, uit 1993 hadden. Rijn de Graaf trio met als gasten... Uh, eh, Cont Condoli, de trompetist... en Bob Cooper, eh, de saxofonist. Het, ik sprak Rijn de Graaf over deze cd een, een paar weken geleden in Groningen. En hij zegt, weet je wat nou zo tragisch was, Hans? Ik zeg, nou, vertel het. Bob Cooper was een paar weken later was die, is die overleden. En eigenlijk is dat een van zijn eh, laatste, laatste openbare eh, concerten geweest. Want eh, zoals je hoorde was dit een, zaalopname. Ik zei per ongeluk dus dat het in de Oostpoort in Groningen was. Maar dit was, waren gewoon opnames uit Hilversum in een live concert. Ah. Wat weet jij wat van Bob Cooper? Ja, ik weet wel dat hij heel bekend is geworden samen met Bud Schenk in de saxgroep van het orkest van Stan Kenton. Mhm. En hij was getrouwd met de zangeres June Christie. Ah, John Christie treedt nog steeds op trouwens. Ja, ja, ja. ja. Zou uh, eh, Controndoli nog optreden? Eh, uh, ik heb geen idee. Nee, nee, nee. Oude knakker natuurlijk ook geworden. Ja, goed. Eh. Wij trouwens Want, ja, wij trouwens. Nou, kom op, kom op, kom op. Tom, nou, wat weet heb... Je, weet je wie ook alweer, nou, ruim tien jaar dood is? Nou. Tito Puente. Ja. Dat was een, echt een percussionist in de Latin Jazz. En hij had een hele mooie big band. Die prachtige, prachtige muziek, ja. ja. Maar wat weinigen zullen weten, jij waarschijnlijk ook niet, is hij kon ook, kon ook vibrafoon spelen. Dat meen je niet? Ja. Hé, hey, mijn favoriete instrument. Juist, ja. En, van Andor, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> en hoewel de blaadjes al lang van de bomen zijn verdwenen, eh, wil ik het toch maar even laten, laten horen. Want het is een heel mooi en weer een beetje rust in de, in de tent. Titelwente op uh, vibrafoon in Autumn Leaves. krijg je van die zelfgemaakte cd'tjes ons. Dan uh, loopt het wel eens vast. Dus ik hoop dat jij wat anders hebt. Ja, 1, 2, 3, 4... Thank you. Thank you. Stars. En eh, zo met een handful of stars gespeeld door de bariton saxofonist Serge Sjaloff. Ik heb eigenlijk deze cd al heel lang in mijn bezit, maar ik heb nog nooit een nummer van hem uitgedraaid. Dat is een hele mooie. Ja. hij, hij behoorde toen bij de Four Brothers, weet je wel, de band van Woody Herman. Oké, goed. Nou, maar de volgende keer gaan we dus eh, wat meer aandacht aan deze fantastische bariton eh, saxofonist speler. Ja, eh, vanmorgen het eerste uur CFM Jazz zit er alweer op. vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. We gaan zo naar het nieuws en de reclame natuurlijk, maar daarna zijn we weer terug met weer een uur CFM Tot dan!